De groep zegt dat mensen vooral bijvoorbeeld groente, fruit en pulvruchten moeten eten. Ook een beetje kip en vis zijn toegestaan, maar van rood vlees... toegevoegde suikers en aardappelen kunnen we beter afblijven. Op die manier kunnen in 2050 10 miljard mensen worden gevoed... zonder dat dat leidt tot ernstige milieuschade. Het Openbaar Ministerie zegt dat de Nederlandse journaliste... die vanochtend uit Turkije is gezet... niet wordt verdacht van een terroristisch misdrijf. Wel is er in het kader van een lopend strafrechtelijk onderzoek... informatie verstrekt aan de Turkse autoriteiten. Die informatie ging over de journaliste Hans Boersma. Dat heeft een woordvoerster van het OM gezegd... naar aanleiding van de uitzetting van Boersma uit Turkije. In de Friese plaats Nieuwe Horne bij Herenveen is een man om het leven gekomen toen hij voor de politie probeerde te vluchten. De politie was vanochtend opgeroepen dat een man acuut hulp nodig zou hebben. Toen agenten aankwamen reed een automobilist met hoge snelheid weg en daarbij raakte een agent gewond. Daarna schoten de agenten op de auto van de man. Die kwam tot stilstand tegen een boerderij en vloog in brand. De man bleek zwaar gewond en overleed ter plekke. Of hij door politiekogels is omgekomen, is nog onbekend. Minister van Nieuwenhuizen heeft een nieuw plan gemaakt... voor de verdeling van vluchten tussen Schiphol en Lelystad Airport. De Europese Commissie houdt opening van de luchthaven in Flevoland tot nu toe tegen. De plannen, waarin vakantievluchten van Schiphol worden overgeheveld naar Lelystad... zouden in strijd zijn met concurrentieregels. Dan nog het weer. Buien met kans op hagel, natte sneeuw en onweer. In een bui kan het even glad worden. Tussen de buien door ook zon, het wordt een graad of vijf.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 En als u wilt kijken en luisteren, even op internet intikken. ZFM-live. Mijn naam is Bart van der Meer en we gaan, zo meteen beginnen met QB in de Blizzards. Daarna Mistral. Veel plezier het komende uur. was de groep eh, Mistral en je hoorde Jamie uit 1977. En we begonnen met QB and the Blizzards en Apple Knockers Flophouse uit 1969. En die twee platen en zometeen de derde die er ook nog aan komt... die hebben we te danken aan twee televisieprogramma's. De eerste is Het Uur van de Wolf met eh, vrienden en vrienden... Henny en zijn zoon, allebei bassisten. En die gingen op bezoek bij andere bassisten... zoals Herman Dijnem van QB en uh, uh van... Uh, Golden Earring. En, nog een aantal van die jongens. En het was een fantastische uitzending. En eh, Jamie, die hebben we dan weer te danken aan eh, De Wereld Draait Door. Want daar zat plotseling zomaar ineens, na een 40 jaar ongeveer... niet meer gezien te hebben, Robbie van Leeuwen van The Motions... Shocking Blue en van Mistral. Eh, in de tweede uur hoor je nog meer van uh, Robbie. En ook van de Earring en van Doe En we gaan nu verder met uh, Motions.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 En dat kwam weer uit 1965. Dan zijn we alweer toe aan de top 40 van 50 jaar geleden, 17 januari 1969. En drie nieuwe binnenkomers. De eerste op 38, Nina Simone, To Love Somebody. really said 30 Nina Simone en To Love Somebody... natuurlijk geschreven door de Bee Gees. Eh, de tweede nieuwe komt op eh, nummer 35 binnen. En dat is eh, Dancing in the Street. En niet van David Bowie en Mick Jagger natuurlijk... want die was veel en veel later. Maar het origineel van Martha Reeves en de Vandellas. 35, Dancing in the Street, Martha Reeves en The Vandellas. En dat houdt nog eh, één nummer over, de hoogste nieuwe binnenkomer. En die komt binnen op nummer 31. En dat is natuurlijk... De klapper van de week. En die komt binnen op nummer 31. Eh, en dat is eh, Wilson Pickett met Hey Jude. Hey Jude, don't make it bad. take a sad found Now go on out and get her. But remember to let her in your heart. Then you can start to make it better. mee eh, Cry Baby Cry van de Beatles. Maar dat was in principe niet het nummer <laughs> wat we wilden gaan draaien. Dat was namelijk deze. opgenomen in Duitsland. Brian was a, beautiful guy. Ja, rustig aan, John. <laughs> dat hoeven we allemaal niet verder te horen. Ehm, ja, eh, even kijken, wat was ik, waar was ik mee bezig? Opgenomen in Duitsland in 1961, The Beatles en Cry for a Shadow... Eh, geschreven door Lennon en Harrison, de enige compositie op hun naam. En de originele titel van het nummer was Beatle Bob. Oké, okay, B-O-P, niet Bob, hè, met een B. Eh, hier is uh, Lloyd Price. The night was clear. and the moon was yellow, and the leaves came tumbling down. In 1959. En dan zijn we toe aan de tip van Willem. En vandaag komt die van de Bonzo Dog Doodah Band. En zo spreek je het ook <laughs> echt uit, hè? Dat overdrevene. Ehm, en eh, die bestond eh, uit vijf man. En de bekendste waren Viv Stanchel, Neil Innes en Legs Larry Smith. En we kennen ze natuurlijk van I'm the Urban Spaceman... Uh, geproduceerd door Apollo C. Vermouth. En die kennen we beter onder de naam Paul McCartney... In 1967 bracht de Bonzo Dog Duda Band een LP uit Gorilla. En daarop stond het nummer wat we nu gaan draaien... de tip van Willem, Jollity Farm. farm called misery, but of that we'll have none. Because we know of one that's always lots of fun. And this one's name is Jollity. Believe me, folks, it's great. For everything sings out to us as we go through the gate. All the little pigs, they grunt and howl, the cats meow, the dogs bow wow. Everybody makes a row down on Jollity Farm. little pigs, they grunt and howl. Grunt, howl, grunt, howl. The cats meow. Meow, meow. The dogs bow wow. Ruff, ruff, ruff, ruff. Everybody makes a row down on Jollity Farm. All the little birds will tweet, tweet, tweet. The lambs all bleat and shake their feet. Everything's a perfect treat down on Jollity Farm regular as habit, the cocks begin to crow. And the old buck rabbit sings, Stop it up a jumper, vododeo. All the little ducks go quack, quack, quack. The cows all moo. The bull does too. Everyone says, How do you do? Down on Jollity Farm. Jealousy Farm van de Bonzo Dog Doodah Band. En dat kwam dus uit 1967. En die jongens die waren ook zeer gewaardeerd door hun collega-muzikanten. Zo heeft Eric Clapton al een paar keer meegespeeld. McCartney heeft dus hun nummer geproduceerd. En Keith Moon, als ze allebei op een eh, festival moesten spelen... dan ging Keith Moon eerst lekker drummen bij de Bonzo Dog Doodah Band. Dit was de tip van Willem. Benieuwd wat het volgende week wordt. Kills. Come on, everybody. ...1959 en Come On Everybody van Eddie Cochran. Uh, als je de naam Maria Moldauer hoort dan, tenminste dat is mij overkomen... dan denk ik eerst aan klassieke muziek, maar dat is niet terecht. Ze heeft eh, in ieder geval één hit gehad en dat was Midnight at the Oasis. makes me sneeze. then it makes it hard to find the door. Just came from Nashville, Tennessee. Oh smiled because I did not understand. Then he held out some moonshine whiskey, oh He said it was the best in all the land. And I said, no, no, no, no, I don't drink it no more. I'm tired of waking up on the floor. No, thank you, please, it only makes me sneeze. And then it makes it hard to find a door no, no, no, I can't take it no more. I'm tired of waking up on the floor. No, thank you, please, it only makes me sneeze. And then it makes it hard to find a door. Yeah. Yeah. Ringo Starr van zijn album Goodnight Vienna En dat kwam uit het jaar 1974.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 Oil wasted on the oceans and upon our seas. Fish full of mercury. underground and in the sky. Animals and birds who live nearby the night. Oh, mercy, mercy me. All things and what they used to be. What about this overcrowded land? How much more will you from me? Can't you stand that? Mercy Me. Dit was Marvin Gaye. En dat kwam uit het jaar 1971. In 1987 bracht eh, Michael Jackson zijn album Bad uit. En dat, eh, daar is alles wat op single verschenen van het, van het album.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 Uh, alhoewel, tijdens het opnemen van deze plaat en het uitbrengen daarvan... werd hij genoemd John Cougar Mellencamp. Hier is Jack and Diane. Jack and Diane, two American kids growing up in the heartland. Jackie gonna be a football star. Diane's debutante backseat of Jackie's car. chili dog outside taste freeze Diane sitting on Jackie's lap, got his hands between her knees. Jackie say, hey Diane, let's run off behind the shady trees. Dribble off those Bobby Brooks, let me do what I please. Say, oh yeah, life goes on long after the thrill of living is gone. Say, Oh yeah, life goes on long after the thrill of living is gone to walk on. Checks his back, flexes, his thoughts for the moment, scratches his head and does his best James Dean. Jack say, uh, Oh yeah, life goes on long after the thrill of living is gone. Oh yeah, say life goes on long after the thrill of living is gone. they can. John Cougar Mellencamp. Um, ehm, het eh, schrijversduo Bert Bacharach en Hal David... die hebben een vrachtlading hits geschreven. En die begonnen daar al in de jaren 50 mee. Zo schreven ze in 1957 voor Perry Como Magic Moments. never forget the moment we kissed the night of the hayride. The way that we hugged to try to keep warm while taking the sleigh ride. Magic phone call that tied up the line for hours and hours. The Saturday dance, I got up the nerve to send you some flowers. Magic was scoring a touchdown. The time that the floor fell out of my car when I put the clutch down. The penny arcade, the games that we played, the fun and the prizes. The Halloween hop when everyone came in funny disguises. Magic. was Perry Como en Magic Moments. En dat was de laatste vocale van dit eerste uur. En we gaan even achter de kamelen van de police aan.